Dit ter vervanging van de Vira. De Benelux-trein komt terug en elk uur gaat er ook een hoge snelheidstrein. Reizigers kunnen dan kiezen uit de Thalys en de Eurostar. Het betekent ook dat er meer bestemmingen komen. Naast Antwerpen, Brussel en Parijs worden ook Lille en Londen vanuit Nederland met een hoge snelheidstrein bereikbaar. De Nederlandse en Belgische spoorwegen spreken van een goed doordacht herstelplan, al zeggen ze ook dat bescheidenheid gepast is, gezien het debakel met de Vira. Het geschil tussen reisbrancheorganisatie ANVR en de reisbureaus van Globe, onderdeel van OAT, lijkt met een sisser af te lopen. De ANVR eiste inzage in de klantgegevens van het failliete bedrijf, zodat getroffen klanten beter geholpen zouden kunnen worden. Omdat de ANVR die gegevens niet kreeg, werd gedreigd met een kort geding. Inmiddels heeft de curator van OAT aan de ANVR toegezegd dat de contactgegevens van de klanten worden overgedragen. Daardoor is het kort geding van de baan. De top van de Duitse Sociaaldemocraten is voor, coalitie, voor coalitieonderhandelingen met bondskanselier Merkel, schrijft het weekblad Der Spiegel. De SPD werd zondag de tweede partij bij de parlementsverkiezingen. De CDU van Merkel haalde met 41,5% van de stemmen een grote zege. Maar omdat de liberale FDP onder de kiesdrempel bleef, moet Merkel op zoek naar een nieuwe partner. Vanavond komen ruim 200 SPD-afgevaardigden samen in Berlijn om over een mogelijke coalitie te praten. NRC Handelsblad komt met ingang van vandaag met een wekelijks katern over Amsterdam. Het gaat volgens de krant om een proef om kwaliteitsnieuws en regionieuws bij elkaar te brengen. Als het een succes wordt, wil NRC ook voor andere steden een apart katern maken. Het weer, het is zonovergoten vanmiddag en ook vanavond en vannacht is het helder en dan wordt het erg fris. Morgen is het ook zonnig, maar de oostenwind maakt het wat kouder dan vandaag bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Culemborg en knooppunt Deil 4 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Geldermalsen 6 kilometer. Dat komt door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Den Bosch.